Gisteravond werd het gebied rond de Eiffeltoren ontruimd vanwege een bommelding. Op dat moment waren er zo'n 2000 mensen in de toren. De politie inspecteerde met snuffelhonden de Eiffeltoren verdieping na verdieping, maar trof niets aan. Ook een ondergrond station bij de Notre-Dame was korte tijd afgesloten. Er kwam, net als bij de Eiffeltoren, een anoniem dreigtelefoontje binnen. Maar de politie trof ook daar geen bom aan. Het kabinet gaat de komende jaren fors bezuinigen op de inburgering. Bijna twee derde van het budget gaat eraf. Het totale budget voor de inburgering is jaarlijks ongeveer een half miljard euro... Volgens de demissionaire regering kan het volgend jaar met 100 miljoen euro minder... en zal de bezuiniging oplopen tot zo'n 340 miljoen in 2014. Dat blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag. Op welke manier de bezuiniging vorm krijgt is nog niet bekend. De verplichting voor immigranten die naar Nederland komen of er al wonen om in te burgeren geldt sinds 2007. De wet was ingevoerd door toenmalig minister Verdonk. Een diplomaat van de Iraanse ambassade in Brussel heeft politiek asiel gevraagd in Noorwegen. Vorige week nam hij ontslag omdat hij al sinds de verkiezingen van vorig jaar oneenigheid had met de ambassadeur. Die verkiezingen werden gewonnen door president Ahmadinejad, volgens velen als gevolg van fraude. Het is al de derde keer dit jaar dat een Iraanse diplomaat in Europa asiel vraagt. In de Champions League heeft Champions League debutant FC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen de titelverdediger Internationale uit Milaan. In Enschede werd de eindstand al voor de rust bereikt. In dezelfde pool eindigde Werder Bremen Tottenham Hotspur ook in 2-2.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 The DJ God is falling in love again. take over yeah, the world. baby. DJ. <laughs> The live in Zandvoort. En jij bent erbij. het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Dit is 20 jaar ZFM.